Radio is 538. Asielzoekers hoeven niet buiten te slapen. 538 Nieuws ANB. Ook de komende dagen zijn er door het hele land genoeg opvangplekken voor asielzoekers. In Terapel hoeven ze dus niet buiten te slapen, zegt het COA. Meerdere gemeenten zijn snel in actie gekomen na de dringende oproep van staatssecretaris Van der Burg gisteren. Hij eiste dat er plekken beschikbaar zouden komen. De Brabantse politie heeft de handen vol gehad aan een agressieve man. Die ging helemaal los op een zwarte boodschappenbezorgster. Hij schold haar uit, gaf haar een kniestoot en vernielde haar bezorgbus. Daarna ging hij door het lint bij het huis van een klant. Met geweld wist de politie de 40-jarige man te arresteren. FC Volendam heeft zijn eerste punt van dit seizoen in de eredivisie te pakken. Na vier nederlagen op rij speelde het gelijk tegen Heracles. Volendam wist van een 0-2 achterstand 2-2 gelijk te maken. In de 88ste minuut legde de scheidsrechter de wedstrijd nog een tijdje stil... toen Volendam-aanhangers bierbekers op het veld gooiden. En de Nederlandse wielrenster Misha Bredewold kan het nauwelijks geloven... dat ze Europees kampioen op de weg is geworden. Zo'n 10 kilometer voor de finish Reed reed ineens voorop en kwam op de kasseien van de Drentse Berg als eerste over de streep. Het is een droom die uitkomt, zei ze na afloop. Het 538 weer door weer.nl. De buien trekken weg en vannacht is het 6 tot 12 graden. Morgen een droge dag, veel ruimte voor de zon en een graad of 20. En meer weer staat op weer. niet. 538. zaterdagavond, het stampende middelpunt van je weekend. Welkom bij de nieuwe Global Dance Chart. Number 3. Vorige week zakte Peggy Goo van nummer 1 naar nummer 3. Number 2. Kevin Harris en Sam Smith kopen omhoog naar de tweede plek. Number 1. En de nieuwe nummer 1, Castle en Ray. grote vraag is dat deze week nog steeds de populairste dance ter wereld. Er wordt gefluisterd dat Prada na één week alweer van de troon is gestoten. Je weet alles en mis niet als je blijft luisteren naar de snelste hitlijst ter wereld. Welkom bij de Global Dance Start, Wessel en beginnen onderaan. David Guetta. Songfestival. En nu pakt deze Duitser opnieuw het wereldpodium. Samen met Rehab. De eerste binnenkomende Global Dance Start is voor Michael Schulte. Waterfall, nieuw op nummer 36. You know sometimes I'm caught up in my head. I'm trying to make the best of the lows and the highs. But it's hard sometimes when you're scared to take a step. You're fighting with the waves, so afraid of the tide. Gotta let it go. Oh, oh, oh, oh, that's the only way that I know how. Gotta lose control. Oh, oh, oh, oh no, I won't ever let it count me down. Oh, when I body I'm working overtime, tired of my nine to five. Tonight I lose myself in the lights. A quarter to midnight, got nothing on my mind.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 My mind is anywhere. They're waiting for me. They're calling on me. legde steracteur Eddie Murphy een weddenschap af voor 100.000 dollar. Wedde hij dat hij ook succesvol kon zijn als zanger. Hij nam een compleet album op met daarop onder andere deze aanstekelijke track. plek in de Amerikaanse hitlijsten. En nu is het nummer onder handen genomen door de Schotse Hannah Lang. Het is de tweede new entry in de Global Dance Chart van deze week. Party All The Time, nieuw op nummer 32. tekentalent Coil Ray. Samen met David Guetta en Emery op 30 in de Global Dance Chart met Baby Don't Hurt Me. Snel door met Kylie ook. Tension, nummer 29. 800 Heaven. Nummer 26, een van de 18 zakkers deze week. Verder 15 stijgers, 4 zittenblijvers en 3 nieuwelingen, waarvan je nu de hoogste krijgt. Hij is het, de jonge Duitse DJ Bennett. En zijn techno-remix van Voix sur ton chemin, nieuw op nummer 25. You lost stijgen. maar waanzinnige 16 plekken winst voor Purple Disco Machine, Duke Demand en Nothing But Thieves. Something on my mind op nummer 21. Wat je ook van plan bent, blijf bij Radio 538. Want de 20 heetste is ter wereld staan op losbarsten. Radio is 538. Een kijkje nemen in het AZC. 538 Nieuws, ANB. De open dag van de asielzoekerscentra heeft veel nieuwsgierigen getrokken. Duizenden mensen kwamen vandaag een kijkje nemen om te zien hoe het er in een AZC aan toe gaat. Ze ontmoeten er de bewoners en de medewerkers. De open dag in de AZC's werd georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Burendag. Sinds het eeuwenoude IJssen-IJsinga-planetarium op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, is het er twee keer zo druk. Vandaag was het er zelfs bomvol, meldt Omroep Friesland. Dinsdag riep de VN het nog oudste werkende model van ons zonnestelsel uit tot werelderfgoed. Het is te zien aan het plafond van IJsinga's huis in Franeker. De Zweedse politie onderzoekt de oorzaak van de aardverschuiving vlakbij Göteborg. Daardoor is een groot stuk snelweg verwoest en zijn drie mensen gewond geraakt. Een stuk grond van 700 bij 200 meter is getroffen, vermoedelijk door het gebruik van explosieven bij een bouwplek. Meer verschuivingen worden niet uitgesloten. En de eredivisiewedstrijd Volendam-Heracles is vlak voor het einde minutenlang stilgelegd omdat er bierbekers op het veld waren gegooid. Die kwamen van dolenthousiaste Volendam-supporters toen hun ploeg van een 0-2 achterstand 2-2 wist te maken. Voor Volendam is het zijn eerste punt van dit seizoen na vier nederlagen. Het 538 weer door weer.nl. Op veel plekken is het helder vannacht. Het gaat afkoelen naar 6 tot 12 graden. Morgen een droge dag met veel ruimte voor de zon en rond 19 graden. En meer weer staat op weer. 538. Bessel van Diepen. Jouw hit, jouw hit. Jouw 538. Radio 538. Ben je klaar voor non-stop de heetste dance in ter wereld? Welkom bij de nieuwe Global Dance Met nu Joe Corey, MK en Rita Ora. Drinking op nummer 20. just wanna leave Barabbas tijdmachine. Naar welke periode ga je dan? Je mag alles kiezen, Maupie. Ik denk naar rond 2000 of zo, toen Chesto nog trance maakte. Die tijd vind ik echt heel vet. Dat vind ik echt jammer dat ik dat heb gemist. Er zijn zoveel platen van rond 2000, ook van Chesto zelf, dat ik denk van ja, fuck. Als iemand dat nu zou draaien, dat is toch vet. In het jaar 2000 was Maupie een kleuter van 4 jaar oud. De basis van zijn dikke clubhit samen met Kevin de Vries ligt ook in Zero's. Door de Metro op 17 in de Global Dance Show. Snel door met Lost Frequencies, Dive, nummer 16. to your love in my brand new whip and gold. With a full eclipse and a moon lit lit like whoa. Everything blurred, mixing all that smoke with the gray goose. Fanny bag on the bar top, both my hands on you. Take a you took me maar niet voor mijn Python. zangeres Eva Max. Ze staat op 14 samen met Alok en Car Keys. Iedere zaterdagavond vanaf 7 uur de 40 meest gedraaide dances op aarde in de Global Dance Start. Ik mijn wissel met nu Skrillex en Boys Noise op 13. De Global Dance Chart. Number 3. Toen verloor Peggy Goo het goud en kwam terecht op nummer 3. Number 2. Calvin Harris en Sam Smith gingen juist één plek omhoog. Number 1. En de nieuwe nummer 1 dancer de waarde heette Prada. Spoiler alert, succes aan de top was van korte duur... want de wereld heeft alweer een nieuwe nummer 1 dance hit. Welke dat is, dat hoor je binnen no time. Want we staan aan de voet van de Global Dance Chart Top 10. Vijf plekken winst voor Chesto, 21 Savage en Beer. from I won't. friends. I'm in London, LA, like it's both my ends. All these M's that I've been for, I'm supposed to spend. I'm a real player, no rookie. I'ma have my cake if you want this cookie. He said, give me that gushy. I said, I need a hundred K, you're better to book. I like my money, I like your money. I like walk through residual and show money. Be a beat the beat up like it's stole from me. Been a long time since I had no money. Yeah. Please keep quiet when the big boss talking. We found love in a penthouse apartment. I got drivers, I do no walking. Why would I choose when you know I got options? Don't you tell me that it's love or money. I want both. Ain't no way I let you take one from me. I want both. Dollar First class now, but I used to fly flying coach. 21, 21, 21. Got a million dollar limit on a credit card I spend most. Oh God. Seen a lamb in the roar, couldn't decide, so I bought both. Oh God. 21. They be talking about net worth, but I bet my net yo gross. 21. I want love and dollars. Bugattis and models. Money right, she a holler. Oh God. Max contract, I'm a baller. She addicted to the lifestyle. 21. I can use my earrings for ice now. 21. Couldn't pick a friend, cause they all fine. Global Dance Chart is dit Georgia Smith op 8. Fischer en Keith Alexander. Twee omlaag naar 7 en Atmosphere. Goedenavond, Armin van Buren. Hey Wessel, goedenavond. Hey, de line-up van Dance Department ziet er weer goed uit. Vertel. Ja, vanavond hebben we een DJ uit Estland, Madison Mars. Vorige week was hij nog de Worldwide Warning. Hij heeft geremixed voor artiesten zoals Sting en Jazz En eh, hij heeft een geweldige hotmix gemaakt. Dat vanavond vanaf 11 uur hier op 538. Wat heb je verder in de show? Nou, verder hoor je onder andere Camel Fat. Ze hebben iets gedaan met een eh, oude krachtwerkplaat. Heel vet. En je hoort een nieuwe track van de Chainsmokers met Alok. Dat vanavond in Dance Department hier op Radio 538. Nu snel door met de Global Dance Chart. Je nadert de onthulling van de nieuwe nummer 1. En hier is nummer 6. David Guetta en BB Rexha. It's like someone and glory in my chair. There's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead, ahead beyond your years. People try, try to find this thing you've always been. I adore you. like a dancer. If I had het klappen van de zweep. En het doet er niet toe of het licht nou aan of uit staat. Voor een goed feestje heeft Troy Sivan weinig nodig. Partying is whatever you make it. And all I need is like great music, great people and like a nice environment. For me to feel that feeling of euphoria and of connection and of just like totally losing yourself. Dat was Rush op nummer 4. En dan, vorige week de nummer 1 in de aarde... maar nu alweer keihard van de troon gestoten. En op nummer 3. Ah, ah. Rap niggas still sad and Half the cake on the way, ah, flight, you wanna take a lift. Call Molly man, he's on the way. Uh-huh. I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight. Uh-huh. Feel like I'm in Prince's house, purple paint all on the walls. Uh-huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight. I'ma stay. Uh-huh. 22, I'm in Paris, baby, got strippers' tits in my face. Uh-huh. Roll up in a bendy, I'm Christian. drip on the way, uh-huh. Rap niggas still serving bricks. Half a cake on the way, uh-huh. Take a flight, you wanna take a lift. On the Molly man, he's on the way, uh-huh. I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight, uh-huh. Feel like I'm in Prince's house. Purple paint on all the walls, uh-huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, uh-huh. 22, I'm in Paris, baby. Got strippers' tits in my face, uh-huh. Roll up in a bendy, I'm Christian, I'm Fendi, I'm a Peggy Goo. Peggy Peggy Goo komt weer een plek dichter bij de topspot die ze tien weken lang bezet heeft gehouden. Deze week komt Nana Na terecht op nummer 2. Maar wat is dan de nieuwe nummer 1 dance op aarde? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en RadioMonitor.com, gaat die eer naar de man die date met Taylor Swift, Ellie Golding en Rita Ora. Niet tegelijkertijd trouwens. Twee weken geleden is hij getrouwd met de zeer aantrekkelijke en vrolijke half-Nigeriaanse radio-DJ Vic Hope. En behalve een gouden ring om zijn vinger, pakt hij deze week ook het goud in de Global Dance Chart. De nieuwe nummer 1 dance hit voor moeder aarde is voor Kelvin Harris en Sam Smith en Desire. Number 1 I want you Don't let me go. Be the one and only. Take all control. geduurd. Maar in zijn achtste week is hij toch de nieuwe nummer 1 dance de aarde. Calvin Harris Sam Smith en Desire. Dit was editie 513. Dankjewel aan onze geweldige global hitmixers. Mark Terrol, Leon Hartog, Kaal Dikkers, Niels Verhoek en de Dizzy DJ. Ik ben Wessel, zo meteen hier op 538 Dance Department.